Aan Bonenbakker met het NOS Journaal. Nabestaanden van slachtoffers van de decembermoorden eisen een schadevergoeding van de Surinaamse staat, schrijft de nieuwssite Star News. Ze willen per familie een bedrag van 1,25 miljoen euro. Ook eisen ze excuses en eerherstel. Bij de decembermoorden in 1992 werden 15 tegenstanders van het toenmalige bewind van legerleider Bouterse gemarteld en vermoord. Eind 2023 kreeg Bouterse daarvoor 20 jaar cel, maar die zat hij niet uit. Hij dook onder en overleed een jaar later. In Duitsland staakt het cabinepersoneel van Lufthansa voor een betere cao. De staking begon om middernacht en duurt tot vanavond 10 uur. Honderden vluchten zijn geannuleerd, met name op de luchthavens van Frankfurt en München. Het is daar druk omdat in Duitsland de paasvakantie ten einde loopt. De gemeente Utrecht heeft strengere regels voor vrachtauto's in de binnenstad uitgesteld. Transporteurs hadden met een rechtszaak gedreigd. Ze zeiden dat ze te weinig tijd hadden om zich voor te bereiden op de nieuwe regels... die op 1 mei zouden ingaan. Dat is nu uitgesteld tot 1 januari volgend jaar. Onder de nieuwe regels mogen er in de hele Utrechtse binnenstad geen zware vrachtwagens meer komen. En in een groot deel ervan ook geen lichten, tenzij er een ontheffing wordt aangevraagd. Ondernemers zeggen dat ze in de knel komen met hun bevoorrading. In Horen is een stille tocht gehouden voor de 29-jarige Dario. Die werd bijna twee weken geleden neergestoken tijdens een massale vechtpartij in Horen en overleed kort daarna. Zo'n 200 familieleden, vrienden en bekenden deden mee aan de stille tocht door de binnenstad.